in de Robert Kochlaan aan de horizon verschijnen, is het met het reizen bijna weer gedaan. Als je het laatste stukje César Franklaan in de spiegel ziet verdwijnen, zullen wij de brug bij het Spaarne overgaan. dan zijn we thuis in onze wijk. Daar staat ons huis in Schalkwijk. Bij de molenplas kun je recreëren op door zon beschenen dagen. Dat is voor iedereen een goed idee. Om later daar weer terug te keren als iets jou kan behagen. In het programma van Schalkwijk aan Zee. maar wel gelijk. Toch ook weer thuis in Schalkwijk. Maar als weer de Cesar Franklaan in de vooruit zal verschijnen is het met het heerlijk thuis zijn weer gedaan. Als de fletste Robert Kochlaan aan de horizon verdwijnen, dan zouden wij het liefst weer huiswaarts gaan. wij zijn thuis in onze wijk. Daar staat ons huis in Schalkwijk. Ons hart ligt thuis in Schalkwijk.